Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Tilburg heeft spijt. Morgen gaat hij dat ook vertellen in de gemeenteraad. Liep deze week uit de hand toen honderden supporters van Willem II hun clubje aanmoedigden in de Europa League. Fans stonden hutje-mutje en er werd volop gejuicht. De burgemeester gaf toestemming voor die bijeenkomst... maar zegt nu in het tv-programma Buitenhof dat hij het anders had moeten doen. Als je kijkt naar de effecten en zeker wat dat heeft eh, rond eh, opgeleverd... voor hoe dat mensen daarop reageren, dat begrijp ik heel goed. Dat raakt mij ook. En dat is wel in de afweging eh, in het begin onvoldoende geweest. Er zijn bijna 3000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in een dag, meldt het RIVM. Het zijn er ruim 200 meer dan gisteren. Ook in ziekenhuizen nemen de patiënten toe. 38 mensen kwamen erbij. Op de intensive cares kwamen er 5 coronapatiënten bij in vergelijking met gisteren. Een tikfoutje leidt tot een monsterscore in het amateurvoetbal. Internos 6 tegen Geelse 2 werd afgesloten met 56-0. Bleek dat iemand met dikke vingers de stand heeft doorgegeven. Het moest eigenlijk 5-6 zijn. En meer sportnieuws. Feyenoord heeft een lekkere wedstrijd achter de rug. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 4-2 van ADO Den Haag. De verjaardag van Dick Advocaat. Hij wordt vandaag 73, of is vandaag 73 geworden. Wint zijn Feyenoord met 4-2 van ADO Den Haag. Ondanks alle doelpunten was het bijna muisstil in de Kuip. Vorige week juichten en zongen Feyenoord-fans er nog op los en hielden ze niet genoeg afstand. Er kwam toen veel kritiek op. De Rotterdamse burgemeester gaf de supporters nog één kans om zich aan de coronaregels te houden. En hebben de fans naar geluisterd, hoort verslaggever Joep Schreuder. Het is een theater. Het is een schouwburg met heel net veel applaus. Kun je nog 13.000 mensen samen op één plek brengen? Ja, vooralsnog kan dat bij dit Feyenoord? Op dit moment speelt FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Later vandaag moeten Heracles PSV en FC Emmen Willem 2 nog aan de bak.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 seen them said. Pichaba, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Mm, antes tú no querías, Ahora yo no quiero. Mm, no. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. <laughs> Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. fumi se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. ella perrea sola. Perrea sola. Ella perrea sola. Sola. ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis en los guarda. Y me dice papi. Papi, sí. dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida corta. Y me dice papi. Papi, sí. dura como Nati. Ah. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas. Tú me Ahora yo picheo. Mm, antes tú no querías. yo dije Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Yo nunca te Antes tú no querías. Ahora yo no tranqui, yo perreo sola. Mm. Hey. Yo perreo sola, perreo sola. Mm. Mm. Yo perreo sola.